Van 1 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De economische groei in Europa hapert opnieuw. De Europese Commissie heeft de nieuwste groeiverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Volgens de Europese Commissie groeit de economie van vooral de grote landen minder dan verwacht. In Zambia zijn rellen uitgebroken, een week na de dood van president Sata. In de hoofdstad Lusaka raakte de politie slaags met betogers. Die zijn woedend omdat de blanke interim-president Scott... zijn zwarte rivaal minister Lungu uit een hoge partijfunctie heeft gezet. Terreurgroep IS heeft in Syrië 93 Koerden vrijgelaten. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Verder is er nog geen bevestiging van het bericht. In februari werd een groep van 100 Syrische Koerden door IS-milities opgepakt. Volgens IS verzetten ze zich tegen IS. Waarom bijna de hele groep is vrijgelaten is niet duidelijk. Een basisschool in Utrecht maakt zich niet schuldig aan discriminatie als Zwarte Piet bij het Sinterklaasfeest is. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Een moeder had een procedure aangespannen. Het college vindt dat de school voldoende heeft gedaan aan een discriminatievrije onderwijsomgeving. Er moet wel iets worden gedaan aan sommige discriminerende aspecten van Zwarte Piet. In de Alpen dreigt noodweer. Vooral in Noordwest-Italië en delen van Zwitserland worden problemen verwacht met veel sneeuw en regen en veel wind, mogelijk orkaankracht. In een aantal regio's geldt code rood voor zeer gevaarlijk weer en in regio's in Frankrijk en Oostenrijk onder meer geldt code oranje voor gevaarlijk weer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben aan het einde van hun staatsbezoek van twee dagen aan Zuid-Korea met de pers gesproken. Het koningspaar keek onder meer terug op de periode rond de ramp met de MH17. Na zo'n ramp kun je niet anders dan meeleven en steun geven vanuit je hart, zei de koning tijdens het gesprek. Het weer meest bewolkt met in het oosten af en toe motregen en aan zee een enkele bui. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad zal een file op de A1 van Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat er een ongeluk tussen knoop het Hoevenlaken en Barneveld 3 kilometer.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 Wat ruist er door het struikgewas? Weet u het, wat er eh, door het, struikgewas, eh, door het struikgewas ruist? Ik weet het niet. Ik heb geen idee, luisteraars, maar goed, in ieder geval Toon die weet dat. Joris Soveen, Carly Simon, daar gaan we gewoon even van genieten. Son of bent hartstikke ijdel. You're so vain, Carly Simon. You probably think the song is about you. Nee, het was helemaal niet over u. Ik weet eigenlijk niet over wie het wel ging. Maar in ieder geval, Carly Simon zong het.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 I feel your softness. How you got it without trying. Then you roll and tumble with your dreams still holding on. And I hear that rumble stomach of the dawn. voor de hapering, maar dat kan voorkomen. Een prachtig nummer van Neil Young, When I uh, Watch You Sleeping. Susan Boyle, die kent u nog wel eh, van Holland's Talent in Engeland. Pretty, British Got Talent, die uh, zong daar de sterren van de hemel... doet ze nog steeds met Wish You Were Here. Can you tell a green From a cold steel rail A smile from a veil change. dan eh, Susan Boyle was dat met eh, Wish You Were Here. Ja, zo komen er eh, altijd verschillende nieuwe nummers uit. Ook van Tony van Bokstel hebben we een nieuw nummer. Nou, wie is Tony van Bokstel? Ik zou het ook niet weten. Maar het is een mooi, mooi liedje, dus waarom draaien? jouw ogen. Laat mijn hart zo snel slaan. Nederlandstalig voor de verandering, luisteraars. Tony van Boksel was dat met passie en verlangen. Nou, Be My Baby, dat is natuurlijk de Engelse eh, vertaling van het liedje. We kennen natuurlijk de melodie kennen we al veel en veel langer. Jawel. En zo is het alweer half twee. Tijd voor het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vanochtend, luisteraars, brachten 25 kinderen van de Duinroos... een ontbijtje bij burgemeester Niek Meijer op het gemeentehuis. In de raadzaal gaven ze met dat gezamenlijk burgemeestersontbijt... het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt... waarbij ruim 500.000 kinderen samen ontbijten op zo'n 2500 basisscholen. Burgemeester Niek Meijer onderstreept hiermee, net als zo'n 225 collega-burgemeesters in het hele land, het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten. Het zal waarschijnlijk ook wel over hagelslag zijn gegaan. Aan het eind van het ontbijt betaalde burgemeester, eh, de burgemeester symbolisch voor zijn ontbijtje. Eh, en met een donatie aan Make-A-Wish Nederland. Dit jaar het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt. De Zandvoortse boulevard richting Haarlem is dinsdagochtend tijdelijk afgesloten geweest... door een grote brandstoflekkage bij het tankstation. Chauffeur van de tankwagen was eh, het eh, tankstation met benzine aan het vullen toen het allemaal misging. De installatie die ervoor moet zorgen dat het vullen stopt als de tank vol is... die installatie werkte niet goed meer... Hierdoor morste de tankwagen tientallen liters benzine op de weg. De brandweer heeft een deel van de benzine opgevangen... en dat allemaal in een vat gedaan. De putten, waar ook een deel van de benzine in eh, is gestroomd... die zijn inmiddels afgedekt. Rond half negen kon de boulevard Bernard weer worden vrijgegeven... en hierdoor liep het verkeer behoorlijk vast. En u weet het, dat komt ook natuurlijk omdat de Zandvoortselaan is afgesloten. De heer Blesgraaf, eh, dat, is, eh, een, eh, dat was eigenlijk een potentieel wethouder voor Zandvoort. Die heeft aangegeven dat hij geen wethouder in Zandvoort zal worden. Voor het invullen van het vak, vakante wethouderschap in Zandvoort... heeft de oudere partij Zandvoort, de OPZ afgekort... diverse besprekingen gehouden. En als kandidaat kwam naar voren de heer Ted Blesgraaf. En bij hem groeide gaandeweg het enthousiasme om deze uitdaging aan te gaan. Helaas hebben zich in de afgelopen week diverse zaken voorgedaan... die hem steeds meer aan het twijfel hebben gebracht... of hij deze functie wel zou willen vervullen. Recente publicaties in de pers, het gevoel dat er eh, onvoldoende steun in de Zandvoortse politiek eh, aanwezig was... en de vrees dat lopende kwesties zijn functioneren zouden beïnvloeden... hebben de heer Ted Blesgraaf ertoe gebracht zijn kandidatuur in te trekken. En zondagmiddag heeft hij de fractievoorzitter van OPZ bericht dat hij na ampele overwegingen heeft besloten... Eh, terug te treden eh, op zijn eh, initiatief... en dat dit besluit inmiddels onherroepelijk is. De voorgenomen benoeming vanavond tijdens de raadsvergadering gaat dan ook niet door... en OPZ gaat naastig op zoek naar een nieuwe kandidaat. De burgemeester van Alverstraat is officieel in gebruik genomen met een symbolische rit is deze straat gisteren officieel in gebruik genomen... door gedeputeerde mevrouw Elisabeth Post en wethouder Gerard Kuipers. Die deden dat in een futuristische, vrijwel geruisloze elektrische BMW. Afgelopen jaar is de reconstructie van de burgemeester van Alverstraat afgerond. Niet alleen de weg heeft een flinke verandering ondergaan... maar ook onder de weg is het nodige gebeurd, luisteraars. En dankzij een grote subsidie van de provincie Noord-Holland... kon deze herinrichting allemaal tot stand komen. Dan is er een cadeautje voor bibliotheekleden. Namelijk het boek Een vlucht regenwulpen. Waar ook een film van is gemaakt destijds. Met in eh, een van de hoofdrollen Jeroen Cabé. Van 1 tot 30 eh, november, of tot en met 30 november... is eh, het Nederland leest. En dat is de grootste nationale leescampagne. Eén boek staat daarbij centraal en wordt gratis uitgedeeld door de bibliotheek... aan alle leden vanaf 18 jaar met de aansporing om het te lezen en eh, er ook met anderen over te gaan praten. Dit jaar lezen we dus allemaal een vlucht re Werd geschreven door Maarten het Hart. Is al een eh, wat ouder boek, maar toch. Kom naar de bibliotheek met jouw eh, verlangen voor dit exemplaar. Vertoon je bibliotheekpasje en je krijgt het boek gratis bij En kom dan wel snel, want ja, weet het, op is op. Tijd voor de weerberichten bij ZFM Zandvoort. Het is bewolkt, soms wat zon en overwegend droog. Nou, gisteren was ook bewolkt, dat heeft u kunnen vaststellen. En vooral in de middag regende het enige tijd. En daarna was het even droog, maar gisteravond en de afgelopen nacht regende het opnieuw. De temperatuur steeg naar maximaal van 14 graden. De regen is inmiddels weer eh, naar het oosten weggetrokken. En de rest van deze dinsdag blijft het, op lokale eh, na dan, gelukkig droog en wel de bewolking. Maar soms dan komt ook de zon er even door. De wind waait uit het zuiden en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur die stijgt naar maximaal 12 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt. En bij niet meer dan een zwakke zuidenwind daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen is het bewolkt en in de middag en avond komt het tot de buien. De wind waait zwak uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar een graad of 12. Donderdag zijn er ook perioden met zon, maar vooral in de ochtend komt het ook tot enkele buien. De zuid- tot zuidwestenwind waait dan matig en aan zeekrachtig krachtig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 11 graden. Vrijdag, luisteraars, is het ook bewolkt en in de ochtend regent het. In de middag komt het tot enkele buien. De zuidwestenwind waait vrij krachtig in de polder en hakt tot wel stormachtig aan zee. En de temperatuur stijgt dan naar een graad of 11. Nou, tot zover luisteraars. Weer de weerberichten bij ZFM Zandvoort. We gaan natuurlijk weer verder met een stukje muziek. Dat doen we met een eh, mooi nummer van Paul Garrick. Love Will Keep Us Alive. Oh, Ah, dat is helemaal Love in Time niet. Verdorie, verdorie en nog eens verdorie. Drommels, drommels en nog eens drommels. Maar goed, we gaan hem, eh, we gaan hem opnieuw opstarten. Uh, in de hoop, luisteraars, dat het eh, nu allemaal wel goed zal gaan. Paul Garrick met Love Will Keep Us Alive. Standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide, lost and lonely. Now you've given me the will to survive when we're hungry, love will keep us alive. Don't you worry, sometimes you've just gotta let it ride. The world is changing right before your eyes Now I found you. There's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. I would die for you. Climb the highest mountain baby, there's nothing I wouldn't do for you. Now I found you, there's no more emptiness inside when we're home. hungry, love will keep us alive. When we're hungry, love will keep us alive. Paul Garrick.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 Ja, afgelopen vrijdag eh, hebben wij dat heerlijke programma... De Zandvoort Draait weer gemaakt. En luisteraars, het was de bedoeling dat ik daar de column van de week eventjes in liet horen. Dat is eh, allemaal een beetje misgelopen, maar hier heeft u hem alsnog. Als het goed is. Het moet maar. Ik zal eerlijk zijn, met grote tegenzin heb ik deze column geschreven. Niet zozeer omdat ik geen zin heb om een stukje te schrijven, want dat vind ik heerlijk. Even lekker mijn gal spuwen over bepaalde zaken. Nee, ik had gezworen nooit meer over dit onderwerp te spreken, laat staan te schrijven. Maar ik kan er niet meer omheen. Het wordt ook van me verwacht. Max, wat is jouw mening hier nou over? Max, maak er een column van. Is toch belachelijk, Max, wat hier gebeurt? En dan volgt er vaak een relatie van een half uur over hoe belachelijk het is dat we Zwarte Piet zien veranderen en verdwijnen. Oké, nog één keer ga ik hier iets over schrijven en daarna stop ik ermee. Ik word er namelijk gestoord van. We kunnen het schijnbaar nergens anders meer over hebben. De ene gemeente gaat mee in de mutatie van die clown... en een ander deel van het land blijft voet bij stuk houden en verandert helemaal niets. Weet je hoe een gemiddeld huishouden met ongelovige kinderen omgaat met de feestdagen? Er wordt een lijstje gemaakt van alle wensen die wordt, die wordt ingeleverd bij de directie, meestal de vrouw des huizes... De Villa-CEO zet de computer aan en gaat naar bol.com. Daar wordt het hele digitale winkelwagentje volgegooid met speelgoed en andere cadeautjes... en het vakje impactservice wordt aangevinkt. Er wordt betaald met een creditcard voor vaders, doorgaans de Villa CFO. En als die steekwagen van de koerier naar binnen gereden wordt... wijst de Villa CEO naar de kerstboom, want daar moet alles onder. Zo vieren we tegenwoordig december. Geen gedicht wordt meer geschreven geen surprises wordt meer gemaakt. En dat soort mensen vindt het verschrikkelijk dat een oer traditie genaamd Piet verdwijnt. Maar er zijn zoveel kinderen die nog wel geloven in Sinterklaas. Die wekelijks bij de open haard of LED TV met een dvd van vlammen liedjes zingen. Die kinderen die de optocht van de Sint zien en trouw naar het Sinterklaasjournaal kijken. Klopt allemaal. Maar het zal een kind eh, dat nu geboren wordt en over vijf jaar een groene Piet ziet, een rotzorg zijn. Als het maar snoep en presentjes krijgt. Wij ouderen maken er een probleem van, om nostalgische redenen. Omdat wij opgegroeid zijn met de Zwarte Piet en een o oh zo leuke tijd hadden, moeten we dat in stand houden. Geef je je kleinkinderen dan ook nog steeds een tol of een zak knikkers? Het is een kinderfeest en dat vergeten we in deze discussie. Je kunt voor of tegen de Zwarte Piet zijn, maar de wereld verandert nou eenmaal. Zang waarschijnlijk het heksenoutfitje alweer klaar. Ik heb nog nooit Halloween gevierd, maar hele volkstammen doen het nu in dit land. Dus gaan we straks weer een discussie voeren over lampionnen? Of gaan we eindelijk een keer de schuld bij onszelf zoeken door te erkennen dat we Amerika willen graag eh, kopiëren? We hebben de Sint al lang eh, de rug toegekeerd. Hadden we zelf gedaan door die Coca-Cola marketingstunt te verwelkomen in ons land. En voor het wisten begon de aftakeling van de Sint. Het is wat dat betreft gewoon simpele economie. Het ene bedrijf heeft het niet meer en leeft nog in oude tradities. En er staat een ander bedrijf op die alle klanten overneemt. En voor je het weet moet er gesaneerd worden bij dat oude bedrijf en flikkert de directie het personeel, of in dit geval de knechten, eruit. En dan beginnen wij te janken en vinden we het belachelijk terwijl wij, de consument, de oorzaak zijn. Moeten we ons schuldig voelen? Nee. We maken alleen keuzes. Dus doe niet zo moeilijk en wees consequent. Laat die schoen voor wat het is, hang een sok op. Groene pieten zijn misschien niet geloofwaardig, maar vliegende rendieren evenmin. der Sommer ging vorbei. Als ich erfuhr, du bist nicht frei. Hinter deinem Fenster brennt noch etwas, das zerbricht. Denn dass ich dich liebe, weißt du nicht. Und dann seh ich die beiden Schatten und dann denk ich, wie schön wir's hatten. Dort am Strand. aber ich, allein der schwere Wein. Für gute Zeit ließ er dich sitzen sein. So alt wird nächstes Jahr dein Sohn. was macht das schon? Hinter deinem Fenster brennt noch Licht und in mir ist etwas, das zerbricht. Liebe weißt du nicht. Und dann sieh ich die beiden Schatten und dann denk ich, wie schön es hatte. Doch zerbricht. Denn dass ich dich liebe, weißt du nicht. Und dann seh ich die beiden Schatten und dann denk ich, wie schön wir's hatten. Hinter deinem Fenster, war das voor de Duitse mensen die nog in Zandvoort verblijven... werd gezongen door Berno Kluver. Ja, luisteraars, ik kijk op mijn klokje en ja, u begrijpt het al. Eh, we zijn er bijna door. We gaan eh, eruit met de Green Green Grass of Home van Tom Jones...